nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Eva de Jong met het NOS journaal. Het kritische rapport over de bestuurscultuur in de provincie Noord-Holland... heeft opnieuw een VVD-bestuurder in het nauw gebracht. Oud-VVD-gedeputeerde Meidam is opgestapt als commissaris bij vastgoedonderneming SHDC. In het rapport staat dat Meidam een bestuurder is met vele petten op. Hij is ondernemer en tegelijk een belangrijk adviseur van het kabinet. Vooral van demissionair minister Schultz van Hagen van Infrastructuur en Milieu. Meidam was gedeputeerde van 1998 tot 2005. Hij was de voorganger van gedeputeerde Hoijmaijers, die verdacht wordt van corruptie. Meidam zegt dat hij zelf bij SADC is vertrokken omdat hij de schijn van belangenverstrengeling tegen heeft. In de Verenigde Staten is het dodental van orkaan Sandy opgelopen. Zeker 90 mensen zijn omgekomen, van wie 38 in de stad New York. Waarschijnlijk loopt het dodental verder op. De politie verwacht vooral nog slachtoffers te vinden in delen van Staten Island... waar voor zover bekend 19 doden vielen. De autoriteiten hebben een grote hulpactie op touw gezet. Zo worden de komende dagen in New York een miljoen maaltijden en flesjes water uitgedeeld aan stormslachtoffers zijn die kosten in het Caribisch gebied aan bijna 70 mensen het leven. In Canada vielen twee doden. Birma leent voor het eerst in 25 jaar weer geld van de Wereldbank. Om te beginnen leent het Aziatische land 61 miljoen euro voor het betalen van achterstallige schulden. Als dat is gebeurd krijgt Birma ook een lening van 127 miljoen euro... bestemd voor de bouw van wegen, bruggen, scholen en klinieken. De Birmeese regering is twee jaar geleden begonnen met politieke en economische hervormingen en lijkt daarvoor steeds meer krediet te krijgen. Zo hebben de VS en de EU vrijwel alle sancties tegen het land opgeheven. Het weer, vanochtend vooral aan de kust enkele buien, elders overwegend droog met opklaringen. Later vanmiddag en vanavond overal kans op buien. Het waait stevig uit het zuidwesten en het wordt een graad of 10.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 En op zijn 19e op het muziekcollege, de Music College in, eh, in, Boston. Ongelooflijk. Een muzikaal wonderkind. En hier werd hij begeleid met, door Charlie Hayden op de bas. Fred, wat heb jij op de draaitafel? Eh, cd van J.J. Cale. Roll On heet eh, deze cd. En daar eh, zitten een paar prachtige foto's bij van de verzadigde maar blij kijkende J.J. Cale... met de gitaar in zijn hand en ook een petje op zijn hoofd. Nou, dat straalt er gewoon vanaf. En het volgende nummer, daar kan je ook van genieten. Want het is een en al optimisme met het nummer Oh Mary. chance with Mary, she won't regret it. Oh, let me be your loving man. Oh, Mary, one chance if I can. Did you hear about Mary? She's the finest she can be. She's looking for a man. was the chemical stuff in my head. was dat eh, live eh, in Carré. En dat was 23 maart 2009. En er is een volledige cd van gemaakt met maar liefst 17 nummers. En woorden. Janne Schrama als zang. Johnny Tony Roué op de toetsenist de piano. Lucas Dols op de bas. Maarten Mollema op de drums. En Arjen Mollema op de gitaar. We zijn inmiddels eh, in Nederland aangeland. En eh, vaste luisteraars weten dat ik met genoegen altijd een aandacht besteed aan Nederlandse groepen. Omdat eh, wij in ons land ongelooflijk veel goede muzikanten hebben die prachtige producten maken. Een van die producten is de cd van Robert Veen en zijn groep Aces of Swing. En dit is een cd, een true tribute To the Music of John Kirby en Charlie Shavers. Dat waren eh, mannen die eh, hun sporen ruim hebben verdiend. En wij gaan nu luisteren naar een eh, nummer waar, zij, waar de groep toegevoegd krijgt. De zangeres V. Victor. En wij gaan luisteren naar het nummer Good Morning Heartache. Zo. stop haunting. Just. Robert Veen en die Aces of Swing. Menno Daams op de trompet. Robert Veen, de sax. Ronald Jansen Heidmaier op de klarinet. Joep Peters op de piano. Jan Voogd op de bas. Louis de Bij, drums en V. Victor. Ik laat nog één stukje horen van deze prachtige cd. En dat is het nummer Birth of the Blues. about you all through the day, my buddy, my buddy. Nobody quite so true. Miss your voice, the touch of your hand, just long to know understand my buddy, my buddy, your buddy, Mrs. touch of your hand. Just long to know. Nou, we hebben natuurlijk onmiddellijk herkend dat dat eh, Chad Baker was. Maar met een nummer wat ik nog nooit gehoord heb. Vond ik wel aardig om dat te draaien. Weer gescoord via de Zwarte Markt in Beverwijk. Want daar eh, staat een mannetje. En dat mannetje heeft heel veel jazz-cd's. Voor schappelijke prijzen. En dat is natuurlijk leuk als dit je hobby is. Niet alleen voor hier, luisteraars, en voor u. Maar ook voor ons zelf. We gaan eh, verder met een debuut-cd. En dat is alweer een poosje geleden opname blijkt te, eh, te zijn van 1994. 28 en 29 december is dat opgenomen. En daarbij eh, zijn eh, twee artiesten in de weer. V. Klaassen en nog Caroline Breuer. En die speelt alt en saxofoon En V. Klaassen kennen we natuurlijk allemaal van zang. En V. Klaassen wordt dan nog geschreven met F-E-E. E. dat is natuurlijk heel leuk, want viert zij grote triomfen overal in Europa. Ofwel als docent, ofwel als uh, eh, zangeres. En dan is het F.A. Griekse ei. Maar nu nog F.E.E. E. Klaassen. memory. best of times, I know. I wouldn't blame you if you choose to go. I'm sorry for this gloomy circumstance. But everyone deserves a second chance. deserves a second chance. Silence is an icy alibi. Not to speak the truth is still a lie. Love is so much more than just one day. But everyone deserves a second chance. Everyone deserves a second chance. Can't imagine living without you. I wish that there was something want to stay. Some soothing magic words that I could say. I meet a wizard and one wish he grants. He gives to me a golden second chance. Everyone deserves deserves a second was het eh, nummer Everybody Deserves a Second, a second Chance. Ja, wie niet? Eh, gespeeld door Roberto Fonseca, een pianist die begonnen is eh, in de Buena Vista Social Club. En hier hoorden wij hem samen met een Amerikaanse zanger en gitarist Raúl Midon. het feit dat hij in die social, Buena Vista Social Club is opgeleid dat horen we natuurlijk heel goed vanwege het feit dat er erg, eh, erg duidelijke bossa nova invloeden zijn. En als ik het over bossa nova heb, dan kijk ik even naar Fred. Want ehm, jij hebt ook iets met de bossa nova, althans nu. Ja, absoluut. Volgende nummer is bestemd voor ene Peter. Want die is namelijk gek op accordeon. En daarom heb ik dit nummer uitgezocht. En het past ook heel mooi in het verloop van het nummer wat hij eerder speelde. Het is Art van Damme. Eh, met Nederland, het is een man die dus Nederlandse voorouders heeft. Maar ik moet geloof ik zeggen Art van Dem, Want Peter keek heel vernietigend naar me. Zo van, spreek dat toch goed uit, joh. Maar goed, Art van Dem, die was in Noorwegen, in Michigan geboren. Noorwegen was het plaatsje op 9 april 1920. En hij overleed op 15 februari 2010 hij speelde vanaf negenjarige leeftijd maar liefst accordeon... en begon klassieke muziek te studeren... toen hij met zijn familie in 1934 naar Chicago verhuisde. In 1941 ging hij bij de band van Ben Burney als accordeonist spelen... en hij bewerkte de muziek van Benny Goodman voor accordeon. Genoeg gepraat nu. We gaan nu door met hem, Ert van Dem, met het nummer Wave. Art Van Dam met eh, nummer van Carlos Gobim, Wave. Dames en heren, luisteraars, wij gaan eruit. Fred Kroonsberg en Peter den Boer vonden het erg leuk om vandaag voor u te mogen draaien. En wij gaan er nu uit met een eh, nummer gespeeld door het Thomas Harden trio... die allemaal klassieke stukken heeft genomen eh, om ze in jazz-uitvoering te hebben. Al was het alleen maar als een soort uh, vooraankondiging van het feit eh, dat wij eh, aan het eind van het jaar een programma gaan maken met alleen maar klassieke stukken die in jazzstijl worden gespeeld. En daar is onze Albert-Jan Vos is daar mede de aanstichter van.